Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg is kritisch over het terugtrekken van ambassadepersoneel uit Oekraïne. Hij noemt het een bedenkelijk signaal naar de Oekraïense bevolking. Onder meer Amerika heeft het ambassadepersoneel teruggehaald en de achtergebleven ploeg verhuisd naar het westen van Oekraïne. Schallenberg zei dat de Oostenrijkse diplomaten blijven zitten waar ze zitten, zolang dat de rechtvaardige is. Ook vindt de minister het niet goed dat de VS al dagen zegt dat Rusland elk moment Oekraïne kan binnenvallen. Het boekhoudkantoor dat tien jaar lang de administratie verzorgde voor bedrijven van Donald Trump... staat niet meer achter zijn financiële verklaringen. Het bedrijf adviseert de advocaat van de Trump Organization om de stukken niet meer te gebruiken... Het advies komt nadat de New Yorkse aanklager heeft gezegd... dat de oud-presidenten zijn organisatie frauduleus en misleidend hebben gehandeld... bij het bepalen van de waarde van golfclubs, wolkenkrabbers en ander vastgoed. De Trump Organization zegt dat er niks verkeerd is gegaan. Canada zet een noodwet in om het truckersprotest in de hoofdstad Ottawa te beëindigen. Dat heeft premier Trudeau besloten. De wet stelt de premier onder meer in staat om het protest illegaal te verklaren. De vrachtwagens worden dan, kunnen dan worden weggesleept. Trudeau zei dat hij niet van plan is om het leger in te zetten om de truckers weg te krijgen. Het veiligheidsrisicogebied rondom het asielzoekerscentrum in Budel blijft een maand langer van kracht tot zeker 15 maart. Dat betekent onder meer dat de politie er preventief mag fouilleren.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 tonight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 a dream have to face the music. Oh, yeah. blah blah.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 body, yeah. that body magic Synchronize your body, yeah. Cause I got time to show you how. 就。